Vooral al negens met het NOS-journaal. In Berlijn hebben zich duizenden mensen verzameld voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering. De politie schat dat er 18.000 mensen op de been zijn. Het stadsbestuur had de demonstratie verboden, maar gisteren gaf een rechter toch toestemming. De demonstranten moeten zich wel aan allerlei regels houden. er zijn 3000 politieagenten op de been en er staan waterkanonnen klaar om te gebruiken mocht dat nodig zijn. Turkije houdt komende weken een marineoefening in de buurt van Cyprus. De aankondiging komt op een moment dat de spanning in het gebied is opgelopen. Turkije maakt aanspraak op wateren die volgens het internationale recht bij Cyprus en Griekenland horen. Turkije wil daar naar olie- en gasvelden zoeken. President Erdogan liet de NAVO gisteren weten dat Turkije vastbesloten is om zijn rechten en belangen te verdedigen. De EU-leiders bespreken de spanningen tussen Griekenland en Turkije eind september op een top in Brussel. De politie heeft beelden vrijgegeven van zes relschoppers die twee weken geleden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland vernielingen aanrichtten of met stenen gooiden. De gezichten van de zes zijn onherkenbaar gemaakt omdat de politie vermoedt dat het om minderjarige jongeren gaat. Mocht er volgende week niet meer duidelijk zijn, dan worden ze alsnog herkenbaar in beeld gebracht. De zevende editie van La Course is gewonnen door Lizzie Dijknen. De Britse was in Nice in de sprint te snel voor Marianne Vos. Demi Vollering werd derde. In de tweede en laatste beklimming van de Côte de Rimier pakte een groepje van zes een flinke voorsprong. In de laatste sprint lag Vos voorop, maar ze werd op de meet ingehaald door Deitnen. In Nice begint over een paar minuten de eerste etappe van de Tour de France. Het weer vooral in de westelijke helft stevige buien met kans op onweer. Op andere plaatsen meestal droog en nu en dan zon. Temperatuur 19 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige wind. Morgen minder buien en af en toe zon wordt het maximaal 21 graden.